De organisatie had gehoopt dat de Tweede Kamer zou bepalen dat patiënten het vooraf moeten horen als een verzekeraar hun dossier wil bekijken. Maar een meerderheid van de Kamer stemde tegen die aanpassing. De patiëntenfederatie vindt dat de patiënt moet kunnen bepalen wie er in zijn dossier kijkt. De Volkskrant moet 1500 euro schadevergoeding betalen aan een man die op een foto op de voorpagina stond bij een bericht over verscherpte controles rond Schiphol. De man van Iraakse afkomst vond dat er ten onrechte een verband werd gelegd tussen hem en terreurdreiging. De rechter is met hem eens dat zijn privacy te veel is geschonden. De Volkskrant ziet de uitspraak als een ernstige beperking van de persvrijheid. Minister Ascher heeft naar eigen zeggen een stevig gesprek gehad met vertegenwoordigers van Turks-Nederlandse organisaties. Het kabinet wil alleen nog met ze praten als ze nadrukkelijk afstand nemen van bedreigingen en intimidaties in de nasleep van de poging tot staatsgreep in Turkije. Volgens Ascher hebben de Turks-Nederlandse organisaties dat gedaan. Het opknappen van de Gouden Koets gaat mogelijk 1,2 miljoen euro kosten en zeven jaar duren. Die inschatting maakt de stalmeester van de koning. De koets is inmiddels grotendeels uit elkaar gehaald en er zijn offertes aangevraagd. Premier Rutte wilde tot nu toe niets zeggen over de kosten van de opknapbeurt. Die wordt betaald uit de eigen begroting van de koning en die mag zelf weten hoe hij met zijn geld omgaat, vindt Rutte. In de Tweede Kamer klonk verbazing over de ingrijpende renovatie van de Gouden Koets, terwijl het rijtuig maar één keer per jaar rijdt. Het weer, de zon schijnt volop. Vannacht is het helder en droog met minima rond 17 graden. Morgen is het eerst nog zonnig en erg warm. Later neemt de bewolking toe en volgen buien. Vanaf vrijdag is het koeler en wisselvallig. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan files met de meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopen Diemen, 20 minuten. A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Nieuw-Vennep, 10 minuten vertraging... en tussen Roelofarendsveen en Dorp 20 minuten. A7 Zaandam richting Hoorn tussen Afritzaandijk Dijk en Purmerend Noord nog 6 kilometer file na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Knopen Lunetten 20 minuten vertraging. En verderop richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier. Veel vertraging is er op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht Oost.